Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In de Gazastrook lijkt opnieuw zwaar te worden gevochten. Er zijn talloze lichtkogels te zien en zware explosies te horen. Ook klinkt het gezoem van Israëlische drones. De afgelopen dag liet het Israëlische leger weten dat Gaza-stad volledig is omsingeld. De stad is volgens Israël het bolwerk van Hamas en er zou ook op de grond worden gevochten. Premier Netanyahu zei dat de strijd nu op het hoogtepunt is. De komende dag is de Amerikaanse minister Blinken in Israël. Hij zal vermoedelijk bij Netanyahu aandringen op een humanitaire gevechtspauze... waarover president Biden de afgelopen dag ook al sprak. In de Gazastrook is opnieuw een journalist om het leven gekomen. Het gaat volgens Palestijnse en Israëlische media om een medewerker van Palestine TV. De zender zegt dat de journalist werd gedood bij een Israëlisch bombardement. In vier weken oorlog zijn nu zeker 36 journalisten of mediamedewerkers gesneuveld. 31 Palestijnen, 4 Israëliërs en een Libanees. Zo meldt het Comité voor de Bescherming van Journalisten. Tennisser Tellen Griekspoor is er op het Masters toernooi van Parijs niet in geslaagd te winnen van Novak Djokovic, de nummer 1 van de wereld. De Nederlander won wel de eerste set en wist de tweede tot een tiebreak te brengen, maar die verloor hij. Daarna was Djokovic ook in de derde set te sterk voor Griekspoor, waardoor de Serviër nu doorgaat naar de kwartfinales in Parijs. Ajax heeft onder interimtrainer Van Schip zijn eerste overwinning in de eredivisie geboekt sinds 12 augustus. Thuis wonnen de Amsterdammers de inhaalwedstrijd tegen Volendam met 2-0... dankzij doelpunten van Bergwijn en Akpom. Door de zege klimt Ajax van de laatste naar de 15e plaats. Het weer. Vannacht geregeld buien. Aan zee en rond het IJsselmeer waait het eerst nog hard tot stormachtig. Minima rond 8 graden. Daarna een grijze dag met opnieuw regen. Maar smiddags is het vaker droog met kans op wat zon.